Jeroen van met het De Amerikaanse regering spant een rechtszaak aan tegen de staat Texas... vanwege de zeer strenge abortuswet die daar vorige week is ingegaan. De minister van Justitie van de VS wil dat een federale rechtbank de wet toetst aan de grondwet. Voortaan is een abortus in Texas na ongeveer zes weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. In de wet staat ook dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus... 10.000 dollar moeten betalen aan degene die hen aangeeft. President Biden noemde de wet eerder al bizar en extreem. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken, waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto, waarna die via de motorkap op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. De renner zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen later deze maand. En daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Hij wordt morgen geopereerd in Maastricht. Tientallen studenten hebben de hal van het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen urenlang bezet. Met hun actie wilden ze aandacht vragen voor de kamernood in de stad. Bezetting begon rond half één. Alle colleges werden daarna geschrapt. De bezetting werd negen uur later beëindigd nadat het universiteitsbestuur en de gemeente Groningen onder meer hadden toegezegd dat ze in Den Haag aandacht gaan vragen voor de huisvestingsproblemen. Bij een voetbalclub in Enschede is de bliksem ingeslagen in een lichtmast. Ooggetuigen zeggen dat daarbij een man gewond is geraakt. Volgens RTV Oost is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zegt tegen de regionale omroep dat de man aanspreekbaar was. Op het moment van de inslag waren meerdere teams aan het trainen op het veld. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden en oosten nog een bui met kans op onweer. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden en ook kans op een bui. Het wordt zo'n 23 graden. Het weekend is wisselvallig met buien, maar ook met zon.